4 uur. Waterbalgemoed met het NWS Journaal. De EU-top in Brussel is de vijfde dag ingegaan. De regeringsleiders hebben waarschijnlijk nog minstens de hele nacht nodig... voor de onderhandelingen over het corona-herstelfonds en de meerjarenbegroting. EU-president Michel probeert landen over de streep te trekken... door ze financiële meevallers aan te bieden. Zo werd al duidelijk dat Nederland in zijn plan... een hogere korting op de jaarlijkse EU-bijdrage krijgt. Verder wil Michel strenge eisen verbinden aan de subsidies uit het corona-herstelfonds, een winst van Nederland. De drie grootste pensioenfondsen kunnen eind dit jaar waarschijnlijk toch niet aan de dekingsgraad-eisen voldoen. Ook al zijn die eisen vanwege de coronacrisis versoepeld. Daardoor moet, moet de pensioenuitkering van miljoenen Nederlanders volgend jaar mogelijk worden verlaagd. Het gaat om de fondsen voor ambtenaren, zorg- en welzijnmedewerkers en personeel in de metaal- en technieksector. Bij een ongeluk op de snelweg bij Lyon zijn vijf kinderen omgekomen. Ze zaten in een minivan met nog een kind en drie volwassenen... die in kritieke toestand naar het ziekenhuis zijn gebracht. De inzittenden van de auto zouden allemaal van dezelfde familie zijn geweest... uit de omgeving van de Franse stad. De overleden kinderen waren tussen de drie en 14. Volgens de autoriteiten was de auto in brand gevlogen... en waren er problemen met de remmen... waardoor het voertuig een vangrail raakte en over de kop sloeg. De Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over het snel aantal stijgende besmettingen in Zuid-Afrika. Het zou een voorbode kunnen zijn voor andere Afrikaanse landen, zegt de WHO. Zaterdag meldde Zuid-Afrika ruim 13.000 nieuwe besmettingen in één dag. Ook in onder meer Botswana, Kenia en Namibië is het aantal besmettingen in korte tijd hard gestegen. Het weer nog op veel plaatsen opklaringen. In het noorden kan wel een bui vallen. En in het binnenland kan wat mist ontstaan. Overdag eerst zonnig, later wat stapelwolken. Blijft wel grotendeels droog en het wordt 18 tot 23 graden.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 All in my give it up, give it up. All in give it loving in the way that I should. Treat me good, treat me good. All in my give it up. treat me good. All in my give it up, give it up.